Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn opnieuw spanningen geweest tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en journalisten. Verslaggevers kregen te maken met woede en agressie. Enkele zijn bedreigd. Het incident speelde zich af bij een gebouw van de stichting NIDA. Die heeft banden met de gülen beweging die door Erdogan, Erdogan verantwoordelijk wordt gehouden voor de koepoging van vrijdag. Enkele tientallen Erdogan-aanhangers kwamen vanavond bij die stichting verhaal halen. Toen ze daar journalisten zagen, richtte hun woede zich op hen. Uiteindelijk werden de gemoederen goederen gesust. De Amerikaanse president Obama heeft de Amerikanen tot kalmte en eenheid opgeroepen. Hij zei dat in reactie op de schietpartij in Baton Rouge in Louisiana... waarbij een man drie agenten doodschoot en drie anderen verwonden. We moeten duidelijk maken dat geweld tegen de politie... op geen enkele manier gerechtvaardigd kan worden, voegde de president eraan toe. De agenten werden volgens de burgemeester van Baton Rouge in een hinderlaag gelokt. De schutter, de 29-jarige Gavin Long, is in een vuurgevecht door de politie doodgeschoten. Het dragen van een wapen rond de Republikeinse conventie in Cleveland wordt niet verboden. Dat heeft de gouverneur van Ohio verklaard. Hij reageerde op een oproep van een lokale politiebond die zo'n verbod wil ter bescherming van de politieagenten. De bond verwees daarbij naar de schietpartij vandaag in Baton Rouge. De Republikeinse conventie in Cleveland begint morgen en duurt vier dagen. Boris Johnson heeft op zijn eerste internationale reis als minister van Buitenlandse Zaken een noodlanding gemaakt. Zijn vliegtuig kreeg op weg naar Brussel technische problemen. Het landde op het vliegveld van Luton, ten noorden van Londen. Wat er precies aan mankeerde aan het toestel is niet bekend. Johnson was op weg naar Brussel voor een etentje met EU-buitenlandcoördinator Mogherini. Dat ging niet door, maar de twee zouden elkaar later op de avond alsnog hebben ontmoet. Het weer.